Citydijkers met het NOS Journaal. Lokale partijen zijn vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen... het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen... ze leveren ook bijna een kwart meer bestuurders dan vier jaar geleden... blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In ruim acht van de tien gemeenten hebben ze nu één of meer wethouders geleverd... Inmiddels is na vier maanden in bijna alle gemeenten een nieuw bestuurscollege gevormd. In zes gemeenten wordt momenteel nog onderhandeld. In de coronaperiode kwamen agenten lang niet aan hun vereiste aantal trainingsuren. Vorig jaar haalden het korps iets minder dan de helft van de benodigde uren, meldt de Telegraaf. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat het onder meer kwam door coronamaatregelen, demonstraties en personeelstekort. In Mexico is drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van een kartel dat in de jaren 80 grote hoeveelheden drugs naar Amerika smokkelde. Hij werd eerder veroordeeld tot 40 jaar cel voor het ontvoeren, martelen en doden van een Amerikaans drugsrechercheur. Na 28 jaar kwam hij vervroegd vrij en dook hij onder. Het Hoge Rechtshof oordeelde later dat die vrijlating onterecht was. Journalisten van het AD zijn niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Vorige maand was een zitting in die zaak per ongeluk korte tijd live te zien op de website van de krant. Dat is niet toegestaan omdat de namen van verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd. Het AD noemt het een zware straf, maar accepteert die wel. Het weer. Vanochtend klaart het vanuit het westen op en wordt het vrij zonnig. Vanmiddag is het bij een matige eh, noordwestenwind 20 tot 24 graden.